Femke Woldhuis met het NOS-journaal. VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan de Europese Commissie moet betalen. De naheffing is volgens premier Rutte het gevolg van een herberekening van de Nederlandse economie van de afgelopen vier jaar en die is volgens de premier meer gegroeid dan was gedacht. Een arts die in New York is opgenomen met verschijnselen van ebola is inderdaad besmet. Dat blijkt uit tests. Ook in Mali is een eerste ebola-besmetting vastgesteld. Het gaat om een meisje van twee die onlangs in buurland Guinea was. In New York is een groep van vier politieagenten aangevallen door een man met een bijl. Een van de agenten ligt met een hoofdwond in het ziekenhuis. De dader is doodgeschoten en daarbij raakte een omstander gewond. De politie sluit mede door de aanslagen in Canada niet uit dat het om een terroristische daad gaat... en heeft alle New Yorkse agenten gewaarschuwd extra alert te zijn. De Europese lidstaten hebben op de klimaattop in Brussel afspraken gemaakt over onder meer de uitstoot van broeikasgassen. Die moet over de 16 jaar met tenminste 40% lager zijn dan in 1990. En verder moet zeker 27% van de energie uit duurzame bronnen komen. De claim van 320 q patiënten is afgewezen. Staatssecretaris Dijksma vindt dat de overheid niet aansprakelijk is voor de schade van slachtoffers van de Q-koortsepidemie. De patiënten vinden dat de overheid te laat gereageerd heeft toen de Q-koorts in 2007 uitbrak. Families van de slachtoffers van het duckout-drama in Twijzel willen dat de gemeente en de voetbalvereniging worden vervolgd. Dat meldt de Telegraaf. Het Openbaar Ministerie liet woensdag weten niemand te vervolgen na het instorten van de duckout, omdat er onvoldoende bewijs is.